When you're laying so close to me, there's no place I'd rather you be than. me. used to hang with the devil in the broad daylight. We had him rude, I walk bound till we had him rude. We're kind of falling out.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 De Marokkaanse Veiligheidsdienst heeft 24 leden van een terreurnetwerk gearresteerd. De leden hadden contact met terroristen in Zweden, België en het Syrisch-Iraakse grensgebied. Ze zochten vrijwilligers voor zelfmoordaanslagen in Irak en mensen die zich willen aansluiten bij Al-Qaeda in Afghanistan en Somalië. De Marokkaanse terreurcel was volgens de Veiligheidsdienst ook van plan om in het land zelf aanslagen te plegen. De 24 verdachten zochten daarvoor contact met bommenmakers van Al-Qaeda. In Utrecht is het Nederlands Filmfestival begonnen met de openingsfilm Tramontana. De speelfilm van regisseur Ramon Gieling is niet alleen in Spanje opgenomen, maar is ook Spaanstalig. Gieling maakte eerder de documentaire Johan Cruijff en un momento dado. Voordat de openingsfilm begon kreeg festivaldirecteur Doreen Bonenkamp een koninklijke onderscheiding uit handen van minister Plasterk. Ze werd benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Het is Bonenkamps laatste festival. Ze heeft zich er twintig jaar voor ingezet, waarvan negen jaar als directeur. Bij een autoongeluk in Hoofddorp zijn twee jongeren omgekomen. Een meisje en een jongen. De auto waarin ze zaten schoot van de provinciale weg en reed tegen een boom. Een derde inzittende, een jongen, raakte zwaar gewond. Over de oorzaak van het ongeluk in Hoofddorp kan de politie nog niet zeggen. Op een high school in Amerika is een leraar doodgestoken. De man van 50 gaf muziekles aan kinderen met gedragsproblemen op een school in Texas. Hij werd in de klas neergestoken door een leerling en overleed later in het ziekenhuis. Nadat de steekpartij bekend was geworden verzamelden woedende ouders zich bij de school. Ze verweten de directie dat er veel te weinig wordt gedaan aan de beveiliging op de high school in Texas. Het weer. Hier en daar kan vanavond of vannacht wat lichte regen vallen. Morgen eerst bewolking, later geregeld zon en 19 graden. Dit was het NOS Journaal. weet niet wat je hoort. Amsterdam and cut me from love. I didn't need the pain.